Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de vakbonden vragen nu ook werkgeversorganisaties om extra geld voor het onderwijs. Het kabinet moet direct miljoenen uittrekken om het lerarentekort aan te pakken. Staat in een brief aan premier Rutte van onder meer VNO-NCW en MKB Nederland. Ze schrijven dat de problemen niet alleen nadelig zijn voor kinderen... maar dat de economie erdoor wordt geschaad. De werkgeversorganisaties vrezen dat bedrijven in de toekomst... te weinig gekwalificeerd personeel kunnen vinden. Ze zeggen dat de leesvaardigheid achteruit gaat... en dat met name kinderen uit achterstandswijken een achterstand oplopen. Garnalenvissers hebben de afgelopen jaren veel meer gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning mocht. In de Waddenzee en langs de Noordzeekust hebben ze in 2017 en 2018 ruim de helft meer gevist dan toegestaan, blijkt uit documenten die in handen zijn van de NOS. Volgens betrokkenen werken er bij toezichthouder NVWA veel te weinig mensen om goed te kunnen controleren. De explosieve stof in de bombrieven die de afgelopen tijd zijn verstuurd naar bedrijven in Nederland zat telkens in een papieren zakje met een printje van de stad Delft. Dat zegt de Amsterdamse politie in de Telegraaf. De papieren zakjes zijn te koop in souvenirwinkels... en zijn het voornaamste aanknopingspunt in het onderzoek. De bombrieven zijn het werk van een afperser... die een bedrag in bitcoins eist. De Canadese schaatser Graham Fish heeft het goud opgeëist op de 10.000 meter bij de WK-afstanden in Salt Lake City. Met een tijd van 12.33 honderdste zette de 22-jarige Fish ook nog een wereldrecord neer. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de WK-afstanden dat de titel van de 10 kilometer niet naar een Nederlander is gegaan. Het weer. De komende uren kan het in het noordwesten gaan regenen. In de rest van het land is het bewolkt en het wordt maximaal 12 graden. Morgen veel wind en ook regen. Met 12 tot 16 graden wordt het zeer zacht.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 Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. zfmzandvoort.nl sonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball.